conflict in de coalitie over de publieke lijstenveld komt de VVD en de PVV tegemoet door het voor aspirant omroepen WNL en Poont makkelijker te maken om definitief toe te treden tot het publieke bestel. Daartoe wordt een aantal maatregelen uitgesteld tot 2014. Ook wordt dan bekeken wie recht heeft op de 10 miljoen euro extra voor de kleinste fusieomroep. Op dit moment is dat VARA-BNN. Op de A1 is de grensovergang bij de Lutte afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is aan beide kanten dicht. De vrachtwagen schoot vanochtend vroeg door de middenberm. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht onder meer onderkoelingsverschijnselen. Het is nog niet bekend wat de vrachtwagen vervoerde. De politie verwacht dat het opruimen nog de hele ochtend gaat duren. In Cairo is het vannacht rustig gebleven op het Tahrirplein, ondanks onvrede over de benoeming van een nieuwe interim-premier. Gisteravond werd de 78-jarige Kamal Ganzouri door de militaire raad voorgeschoven om een nieuwe regering te vormen. Ganzouri staat bekend als integer en niet corrupt, maar veel demonstranten vinden hem te oud. Ze willen een leider van een nieuwe generatie. Nederland krijgt begin volgend jaar een eicelbank. Het Utrechts Medisch Centrum wil onvruchtbare vrouwen tot 50 jaar helpen aan een eicel van een andere vrouw. Dat komt tot nu toe alleen maar via internet of een eicelbank in het buitenland. Wat de behandeling in het UMC kost is nog niet bekend. Vrouwen die eicellen doneren krijgen een vergoeding van 1000 euro. En de Nederlandse volleybalmannen ontbreken volgend jaar op de Olympische Spelen in Londen. Ze verloren in het pre-Olympische kwalificatietoernooi met 3-2 van Kroatië en zijn daardoor uitgeschakeld. Nederland gaf een 2-0 voorsprong weg en liet later vier wedstrijdpunten onbenut. De volleybalvrouwen kunnen zich nog wel plaatsen voor de Spelen. Het weer nog droog en in het oosten eerst nog zon. In de loop van de ochtend bewolkt en later vanuit het westen een beetje regen. Temperatuur 8 graden in het oosten, een graad of 11 aan zee. Morgen bewolkt en overwegend droog. Dit was het. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 5 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2 kilometer.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 Vandaag gepresenteerd door Peter Den Boer en David Habig, die ook tevens de knoppen bedient. De komende uren zullen wij u graag weer leiden door de wereld van de jazz, de spannende wereld van de jazz. Vandaag met heel veel cd's in de platenkoffer. Veel aandacht daarbij ook voor Nederlandse producties, voor Nederlands talent. Voor de niet jazzliefhebbers, maar voor de getallenfreaks die ook luisteren. Vandaag natuurlijk een heel bijzondere dag. 2011, streepje 2011. Maar we gaan naar jazz luisteren. We begonnen net met Nora Jones en we stappen daarbij makkelijk over naar een andere zangeres van Nederlandse bodem, Rita Reis. Daar hoef ik verder niks over te vertellen. Een mooie vertolking van Love for Sale. for sale. my love for sale Love that's rich and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale Who will buy? Who would like to sample my supply? someday if you want the thrill is dat nou weer? Heel veel luisteraars die denken, ik ken dat stuk ergens van, maar niet precies. Dat klopt, want het is de opvolger, zeker tegenhanger van Take 5. Dit nummer heet Take 10. David, jij hebt ook een, eh, mooie collectie bij vandaag. Maar kan je hier dan wel weer op dansen? <laughs> Je kan je niet op dansen. <laughs> Oké. Ehm, ja, ik... Uh, van de week zat ik in de auto. En eh, toen hoorde ik het nummer de DA-team. En dat doet je al snel denken aan de eh, televisieserie. televisieserie uit de jaren 80 of zo. <laughs> Eh, maar dit gaat eh, eigenlijk over... dit is van Ed Sheeran. En hij zingt over een meisje... Ehm, ja, het is een beetje een lastig verhaal. Ehm, maar ik, eh, ik, ik, ging dus eventjes zoeken, want ik vond het wel een aardig nummer. En ik ging dus eventjes verder zoeken en toen bleek dat hij nog wel heel erg veel meer eh, leuke nummers, eh, nummers had. Uh, Ed Sheeran is een um, Engelse singer-songwriter. hij is eigenlijk pas begin dit jaar doorgebroken in Engeland. Hij is eh, eerst een jaar in Amerika geweest, waar hij heel erg veel heeft opgetreden met hip-hop eh, artiesten. En eh, je hoort die invloeden ook. niet in het volgende nummer. Het volgende nummer wat ik nu ga draaien is Small Bump. En dat gaat over zijn ongeboren kind. You are just a small on, unborn. In four months you brought to life You might be left with my hair You have your mother's eyes I'll hold your body in my hands, be as gentle as I can. And now your scan of my makeup is a small bump. In four months you'll open your eyes. I'll hold you tightly. I'll give you nothing but truth. If you're not inside me, I'll put my future in skin You Smile like hers and beneath the chin Fingernails the size of a half grain of rice And eyelids closed to be soon opened wide A small bump in four months you'll open your eyes I'll hold you tight baby I'll give you nothing but truth If you're not inside me I'll put my future in you Cause you are my one and only You can wrap your fingers round my thumb And hold me tight and hold me tight. You'll be alright. You can lie with me with your tiny feet when you're half asleep. I'd leave you be right in front of me for a couple weeks so I could keep you safe. Cause you are my one Wrap your fingers round my thumb and hold me tight. Oh, you are my world and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight. You'll be alright. you were just a small bump and boom A months and torn from life but Maybe you were needed out there But we're still unaware as why Ed Sheeran Ed Sheeran En uh, heel apart stem Heel apart ritme ook Dat neigt wel een beetje naar het, uh, naar het Zuid-Amerikaans en ehm, dat is een mooi bruggetje naar de volgende cd.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 Het was een beetje eh, aan, aan de hand van een discussie die we hier hebben. Uh, <laughs> eh, wat is nou jazz? Ehm, is, is een jazzartiest die af en toe een jazznummer zingt een jazzartiest? Of is een eh, artiest pas een jazzartiest als die alleen maar jazznummers zingt. <laughs> Ja, nou dat, die discussie die, eh, die gaan we nog verder uitspinnen. Maar eh, van alles klopt een beetje. Dus het, kan, kan, kan alle kanten uit. Eh, de kern van, ook van dit programma is natuurlijk dat we jazzmuziek draaien. En dat kunnen best niet bekende jazzartiesten uh, zijn. Die wel in de popwereld bijvoorbeeld heel mooi jazzy zingen. Of zelfs jazznummers doen. Een heel mooi voorbeeld daarvan heb ik toevallig op de draaitafel. Dat is het eh, Rosenberg trio. Dat hoeft geen verdere introductie. Maar die hebben stukken opgenomen met eh, onze bekende popgitarist Jan Akkerman. En dat, eh, nou, hij blijkt dus dat fantastisch te kunnen. En we gaan nu luisteren naar De Zebra. ¡Gracias! gaan we naar eh, iets heel anders. Naar Dick Morrissey. Daar ga ik zo meteen zelf over vertellen. Maar we gaan eerst luisteren naar de Dick Morrissey Blues. Morrissey met GM Blues. Dick Morrissey, een eh, Engelse saxman, beïnvloed door Charlie Parker, die heel veel gedaan heeft met ontzettend veel muzikanten. Overal werd hij gevraagd, eh, zowel popmensen als, eh, ehm, als jazzmuzikanten. We gaan nu luisteren naar een um, beul op de tenorsax en een beul op het Hammond-orgel. Wild Bill Davis Orgel Buddy Tate, de Good Old Buddy Tate op tenorsax. En ehm, een mooi slijpnummer, Willow Weep For Me. Zo, improviseren op een onwaarschijnlijk simpel themaatje. C. De C Jam Blues gespeeld door het hele orkest van Duke Ellington. En dat is weer een leuk bruggetje naar Jelly Mulligan Sextet, die een eh, paar stukjes van de Ellingtons spelen. Moon Mist en In a Sentimental Mood. met de, de, tonen van Opus de Funk gespeeld door de Millers van Ab, onder leiding van Ab Molenaar gaan we het eerste uur weer besluiten. Na het nieuws zijn we er weer en willen we nog een hele mooie muziek aan u laten horen.